Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Hul een van de kopstukken van motorclub No Surrender opgepakt. Het is de 41-jarige Rico R. De politie deed huiszoeking in zijn huis, zijn bedrijf en een clubhuis van No Surrender. In december werd Henk Kuipers, een andere leider van No Surrender, gearresteerd. Bij een culturele voorstelling bij de Olympische Spelen is een groot tv-scherm omgewaaid. Het kwam terecht op publiek en een aantal dansers. Volgens ooggetuigen raakten acht mensen gewond. Ook de sportactiviteiten op de Spelen hebben veel last van de harde wind. Een groot deel van de basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe blijft vandaag dicht. Zo'n 5000 leraren gaan staken. Ze eisen meer salaris en minder werkdruk. De leraren worden gesteund door PO-front, een samenwerkingsverband van bonden, schoolleiders en bestuurders. Het Openbaar Ministerie verdenkt een huisarts uit Maastricht van moord op zijn schoonmoeder. Dagblad Limburger meldt dat hij haar vlak voor haar overlijden een hoge dosis medicijnen gaf. De schoonmoeder van 76 woonde in een particulier verpleeghuis. Alle medewerkers van dat verpleeghuis zijn de afgelopen maanden ondervraagd. De Deense prins Hendrik is overleden, de echtgenoot van koningin Margrethe. Gisteravond laat is hij in zijn slaap gestorven. De prins was al een tijd ziek. Prins Hendrik is 83 jaar geworden. Een advocaat van president Trump heeft inderdaad geld betaald aan een pornoactrice. In de New York Times zegt advocaat Michael Cohen dat het ging om ruim 100.000 euro. Trump zou een affaire met de pornoster hebben gehad. Cohen betaalde het geld vlak voor de presidentsverkiezingen, maar hij wil niet zeggen met welke bedoelingen. Het weer vrij zonnig, in het westen wat meer bewolking en het wordt 4 tot 6 graden.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 Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt de Nieuwemeer een kwartier oponthoud. En op de A7 in beide richtingen flinke files. Er gebeurde eerst een ongeluk van Horen naar Zaandam bij Purmerend. Dat levert vanaf Horen nog 12 kilometer file op en ongeveer een uur vertraging. Maar alle rijstroken zijn vrij, dus die vertraging gaat daar afnemen. De andere kant op gebeurde even later er ook een ongeluk bij de afrit Avenhoorn.